in en die nam in zijn val verschillende tenten mee. De paus sprak ongeveer vliegveld. De toespraak werd vanwege het noodweer onderbroken. Toen de paus eerder op de dag in de Spaanse hoofdstad aankwam, raakten zeker 900 mensen onwel door de hitte. In het uiterste noorden van Canada is een Boeing 737 neergestort. Daarbij zijn volgens de politie 12 inzittenden om het leven gekomen en drie mensen overleefden de crash. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Het vliegtuig stortte neer op minder dan 10 kilometer van de bestemming, het vliegveld van Resolute Bay. De maatschappij is gespecialiseerd in het vervoeren van passagiers en vracht naar de afgelegen gemeenschappen boven de Poolcirkel. Daar wonen vooral Eskimo's. Over de oorzaak van de vliegtuigcrash in Canada is nog niets bekend. Het weer, vannacht opklaringen, in de ochtend vrij zonnig, maar overdag steeds meer bewolking.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 In verschillende wijken waren opstandelingen in gevecht met troepen van Gaddafi. Na een pauze van ongeveer een uur leidde het geweld weer even op. Intussen had een regeringswoordvoerder op de staatstelevisie gezegd dat er tientallen rebellen in de stad waren, maar dat die waren teruggeslagen door het leger. Tripoli is veilig, zei hij. De woordvoerder sprak het gerucht tegen dat Gaddafi met familieleden asiel heeft aangevraagd in Egypte en dat hij het land al uit is. Even later was op de televisie een geluidsopname van Gaddafi te horen, waarin hij het land feliciteerde met het vernietigen van de ratten, zoals hij de opstandelingen noemt. Gaddafi haalde opnieuw hard uit naar de westerse coalitie die militaire doelen in Libië bombardeert. Van wanneer de geluidsopname dateert was onduidelijk. Zeker zeven toeschouwers zijn gisteravond gewond geraakt door een wolkbreuk tijdens een toespraak van de paus. Dat gebeurde in Madrid waar paus Benedictus de wereldjongere dagen bezoekt. Door een windvlaag stortte een lichtmast.